Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tussen Turijn en Savona in Italië is een viaduct ingestort... vermoedelijk als gevolg van hevige regenval. Een gedeelte van zo'n 30 meter kwam naar beneden. Volgens Italiaanse media zijn er geen gewonden gevallen. In Noord-Italië en het zuiden van Frankrijk is het noodweer. In Frankrijk vielen door het noodweer al twee doden. De oud-burgemeester van New York, Michael Bloomberg... stelt zich zoals verwacht kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... namens de Democraten. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. De 77-jarige Bloomberg voegt zich bij de 17 andere democratische kandidaten. Eerder deze week werd duidelijk dat de miljardair zo'n 30 miljoen dollar uittrekt voor campagnespotjes. Een recordbedrag in Amerika. De goudstaaf die vorige week in Utrecht zoek raakte bij een waardetransport is terecht. De eerlijke vinder heeft zich gemeld, al dus de politie. De goudstaaf van 9 kilo was meer dan 200.000 euro waard. De goudstaaf was verpakt in een transportbox en viel uit een bestelbus. De eigenaar loofde een beloning uit van 25.000 euro. Hij heeft de goudstaaf inmiddels terug. De Amerikaanse autofabrikant Tesla zegt al 150.000 bestellingen binnen te hebben voor de zogenoemde Cybertruck. Ondanks de rampzalige presentatie van de nieuwe elektrische pick-up afgelopen vrijdag. Daarna, eigen zeggen onbreekbare ruiten van de Tesla sneuvelde toen een metalen kogel het gepantserde glas versplinterde. Maar ondertussen loopt de bestelling van de futuristische auto storm al dus topman Elon Musk op Twitter. De Cybertruck kost zo'n 36.000 euro en verschijnt eind 2021 op de markt. En dan voetbal. PSV heeft na anderhalve maand weer een wedstrijd gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Heerenveen. Steven Bergwijn keerde terug naar een blessure en scoorde twee keer voor PSV. RKC Emmen eindigde in 1-1, net zoals Groningen tegen Feyenoord. Sparta Vitesse en VVV Venlo tegen FC Twente zijn nog bezig.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 nighttime bleeds into the day. Tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. me, but I should call it. We got drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory.